Renate Kok met het NOS Journaal. De Britse politie heeft twee mensen opgepakt die betrokken zouden zijn... bij de dood van 39 mensen in een koelwagen. De verdachten zijn een man en een vrouw van 38. Ze worden verdacht van doodslag en mensensmokkel. Eerder werd de bestuurder van de wagen al gearresteerd. Hij zit nog vast op verdenking van moord. Het is niet bekend of hij wist dat er mensen in zijn vrachtwagen zaten. De 39 slachtoffers zijn waarschijnlijk allemaal Chinezen. De vrachtwagen was via België naar Engeland gekomen... en werd kort na aankomst ontdekt. Facebook is in Amerika bezig met de lancering van een aparte nieuwsdienst. In Facebook Nieuws komen artikelen te staan van grote uitgeverijen als The Wall Street Journal en USA Today. Facebook wil daar ook voor gaan betalen, maar hoe dat werkt is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het de kranten en nieuwsites miljoenen dollars opleveren. Grote uitgevers balen er al jaren van dat Facebook profiteert van het tonen van koppen en intro's van nieuwsites zonder daarvoor te betalen. Of Facebook Nieuws ook naar Nederland komt is nog niet duidelijk. De marechaussee doorzoekt in de haven van Den Helder het marineschip Johan de Wit op drugs. Het schip kwam gisteren terug uit het Caribisch gebied. Vorige maand werd aan boord van het Nederlandse schip een militair aangehouden met drugs. Hij had ongeveer 11 kilo in zijn rugtas zitten, waarschijnlijk cocaïne. Drie helikopters die aan boord van het schip waren zijn gisteren al onderzocht op drugs, net als het personeel, maar toen is er niets gevonden. De politie heeft foto's vrijgegeven van twee mensen die zich voordeden als verpleegkundigen en zo een man van 90 beroofden. Dat gebeurde vorige week in Eindhoven in zijn huis. Ze namen met een vingerprik bloed af, waarna de hoogbejaarde man kreeg te horen dat zijn bloedwaarde niet goed was en dat hij pillen moest kopen om dat te verhelpen. Ze liet hem zogenaamd 1 euro pinnen, maar ze kopieerde zijn pinpas om daarna 4000 euro te stelen. De politie waarschuwt ouderen om alert te zijn voor oplichting aan de deur. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Af en toe schijnt de zon. Het is een graad of 15. Vanavond gaat het harder waaien en valt in het noordwesten mogelijk wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door het ongeluk op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naarden Vesting meer dan 10 minuten vertraging. 10 minuten ook op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk.